Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Gelderland onderzoekt een lichaam dat vanmiddag is gevonden in het water ten zuiden van het dorp Oene. Het is niet bekend of het de vermiste Loes is naar wie dit weekend intensief werd gezocht. De vrouw van 18 verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feest. Het lichaam is gevonden op een plek in de buurt van waar dat feest was. Frans Timmermans kijkt met gemengde gevoelens naar de beslissing van de Europese leiders... om hem te passeren voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Tegen de NOS zegt hij dat het net is als met wielrennen... waarbij je vlak voor de finish kunt vallen. Timmermans kan nu opnieuw vicevoorzitter worden. Hij overlegt vandaag met de nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het Duitse hulpschip Ellen Cordy, dat dagen heeft rondgevaren op de Middellandse Zee... mag toch de haven van Malta binnenlopen. De 65 migranten die van een bootje voor de kust van Libië werden opgepikt... mogen van boord. Zij zullen worden verdeeld over Duitsland en een aantal andere Europese landen. Ook 30 migranten die door Malta zelf van zee waren gehaald... mogen doorreizen naar Europa. De nieuwe voorzitter van het Vlaamse parlement heeft vorige week... met te veel alcohol op een auto-ongeluk veroorzaakt. Daarna is zijn rijbewijs zes uur lang in beslag genomen. Er was alleen blikschade. Uit een blaastest bleek dat hij ongeveer acht glazen op had. De parlementsvoorzitter zegt dat hij zich enorm schaamt. In de Tour de France heeft Jumbo-Visma van gele truidager Mike Teunissen... de tweede etappe gewonnen. Bij de ploegentijdrit was Jumbo 20 seconden sneller dan de nummer 2. Teunissen start morgen dus opnieuw in het geel. Het weer vanavond eerst vrij helder. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land een paar lichte buien... bij een minimumtemperatuur van 7 tot 13 graden. Morgen zon, wolken en een lokaal buitje.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 De combinatie van ernstige gezondheidsproblemen van Julie en het drukke werkschema van Buddy zijn hier niet vreemd aan. Nu is er dan eindelijk een nieuw album, Breakdown on 20th Avenue South. Daarvan afkomstig is Underneath the Sky. Ik wens je weer veel luisterplezier. of Kisses en Thoughts at 2 AM zijn eveneens afkomstig van dat album. roadmusic.nl de vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand. En de original van deze week. Ook muziek van Eikenbodem komt aan bod. Hoe breed country een werkelijkheid is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Opnieuw komt Willie Nelson met een nieuw album, Ride Me Back Home. Het album bevat drie nieuwe songs waarbij je duidelijk hoort dat zijn stem aan kracht verloren heeft. Maar de zeggingskracht is nog altijd aanwezig. Immigrant Eyes van Guy Clark krijgt een geweldige uitvoering. Met heel veel gevoel gebracht. Old Ellis Island was swarming Like a scene from a costume ball decked out in the colors of Europe, and on fire with the hope of it all. There, my father's own father stood huddled with the tired and the hungry and scared. Turn of the century pilgrims bound by the dream that they shared. They were standing in line just like cattle, poked and sorted and shoved. Some were one desk away from freedom. Some were torn from someone they loved through the sprawling tower of a Babel came a young man, confused and alone determined and bound for America and carrying all that he owned. Sometimes when I look in my grandfather's immigrant eyes, I saw that day reflected and couldn't hold my feelings inside. This all started with nothing and working hard all of his life. So don't take it for granted, said grandfather's immigrant eyes. he gave me the gift of this country and the look in his immigrant eyes. Sometimes when I looked in my grandfather's immigrant eyes, I saw that day reflected and couldn't hold my feelings inside. I saw starting with nothing alive. So don't take it for granted, said grandfather's immigrant eyes. Don't take it for granted, said grandfather's immigrant eyes. I Will Run bevat 10 nieuwe songs die je terugbrengen naar het vertrouwde geluid dat Bailey and the Boys tot een essentieel onderdeel van de countrymuziek heeft gemaakt. The House My Daddy Built. my daddy built. Eliza Jane is medegeschreven en opgenomen door Vince Gill. Het werd uitgebracht in 1991 als de tweede single van het album Pocket Full of Gold. Het nummer bereikte de zevende plaats in de country charts. De original van deze week. 2002 maakte Clay Baker bekend te stoppen met zingen en optreden. Sindsdien woont hij ergens op een eiland vlakbij Panama. Er lagen nog een paar songs op de plank, waarvan I Wanna Hear It From You er één is. op het nieuwe album van Tanya Tucker dat in augustus verschijnt, besteden we deze maand al wat meer aandacht aan de muziek die ze eerder opgenomen heeft. Delta Down, haar eerste top 10 hit, nam ze op 13-jarige leeftijd op en dat was in 1972.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 She's 41 and her daddy still calls her baby. Knoxville says she's crazy Cause she walks downtown with a suitcase in her hand Looking for a mysterious dark-haired man In her younger days they called her Delta Dawn inviting you here today to take you to his mansion in the sky. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today? to take you to his mansion in the sky. Elder dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was not meeting you here today? you to his mansion in the sky. Delta dawn, what's that flower you have on? Could it be a rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today? To take you to his mansion in the sky. Everblessed is het tweede album van de uit Noord-Dakota afkomstige Nicky McLeod. Ze heeft de diagnose PTSS gekregen, maar muziek geeft haar de juiste afleiding. Face Like a Farmer vinden we terug op het nieuwe album. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Drie songs van geweldige talenten uit eigen land. Danny Hendricks bijt het spits af met Luxury Liner. Vervolgens gaan we luisteren naar de nieuwe single Gravel and Dust van Niels de Lange. En ik sluit het blokje af met het prachtige rollercoaster van Danny Vera, waar hij al een aantal maanden mee aan de weg timmert. and Crossroads.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 De Hansen Family brengt de traditie terug. Zij staan voor western swing, jodel en geweldige samenzang. In dat genre hebben ze al heel wat awards gewonnen. Met Texas Plains geven ze hun visitekaartje af. Back on those Texas plains I wanna drink my java from an old tin can While the moon goes climbing high I wanna hear the call of the making sure it's up and bright. stars above while the moon goes climbing high. I wanna cook my coffee over cactus coals, 50 miles from town. Misschien is Willie Nelson zelf wel het meest verrast door het feit dat hij nog steeds op deze aardkloot rondloopt. Dit is ook duidelijk te horen in de songs. Ride Me Back Home is de titelsong van zijn nieuwe album. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. battle, barebacked and saddled. You took the wound in your side. You pulled the sleds and you pulled the wagons. You gave them somewhere to hide. Now they don't need you and there's no one to feed you there's fences where you used to roam. And I wish I could gather up all of your brothers and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. got a small place up in the foothills where green grass is precious as gold. I paid a fortune for what little I got here, but you know that I'd sell my soul. to Have all the mountains, the rivers and valleys the places where you need to roam. And I would just gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone Where that you could call home. And you would just ride me back home. Maak je geen zorgen, ik ga zo nog een uur door.